Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft en medicijnen gedropt in de bergen van Noord-Irak. Daar zitten tienduizenden mensen vast die op de vlucht zijn voor de moslimextremisten van ISIS. Volgens de hulporganisatie hebben de pakketten zeker 6000 vluchtelingen bereikt. De situatie in Irak wordt vanavond besproken in de VN-veiligheidsraad. Die komt over een half uur bijeen op aandringen van Frankrijk. Nederland steunde het Franse verzoek. Amerika zou al overwegen om de luchtmacht in te zetten om de vluchtelingen te helpen. Het ebola-virus is waarschijnlijk ook opgedoken in Benin. In een ziekenhuis daar ligt een Nigeriaanse man die waarschijnlijk ebola heeft. De mededeling zorgde direct voor paniek in Benin. Veel inwoners hamsteren voedsel uit angst dat het gebied straks van de buitenwereld wordt afgesloten. Aan ebola zijn al bijna duizend mensen overleden. Zo'n 300 Nederlandse vrachtwagens met groente en fruit zijn tegengehouden aan de Russische grens. Vanaf vandaag boycott Moskou landbouwproducten uit de Europese Unie vanwege de Europese sancties tegen Rusland. Een deel van de wagens rijdt nu terug naar Nederland. De rest probeert zijn waar onderweg nog ergens aan de man te brengen. Het kabinet wil snel Europees overleg over de gevolgen van de boycott. In Scheveningen is vanavond een meisje van zes tijdens een fietstochtje op een van de havenhoofden meters naar beneden gevallen. Het kind fietste op een pad waar geen hekken naast stonden. Ze viel, kwam zeven meter lager op een paar rotsblokken in het water terecht. De brandweer haalde haar met een hoogwerker omhoog. De reddingsmaatschappij hielp vanaf het water. Het kind ligt in zorgwekkende toestand in het Sophia Kinderziekenhuis. PSV heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Europa League. In Oostenrijk wonnen de Brabanders met 3-2 van Sankt Poelten. De thuiswedstrijd in Eindhoven was ook al gewonnen, toen werd het 1-0. Het weer wordt overal droog, temperatuur daalt naar een graad of 12 en vannacht op sommige plaatsen dichte mist.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 De wereld was niet groter dan de globe van vader. Kon met mijn ping om zijn as laten draaien. kan me gebeuren? Niks dan. is, raakt het kind nooit kwijt. Nou, dat is juist ook de bedoeling dat je het kind niet kwijtraakt, eh, luisteraars. Want eh, kinderen, dat is nog allemaal puur. En eh, dat is ook het enige pure in de mens wat ik eh, zo langzamerhand kan ontdekken. Ehm, werd aangevraagd door Desiree Tigelaar. En Desiree is niet zomaar een dame. Is ook een dame die nog heel verdienstelijk kan zingen. En dat gaat ze ook doen volgende week dinsdag, luisteraars. Eh, in het André Kuiper plantsoen in Vijfhuizen. Nou, u weet ongetwijfeld waar Vijfhuizen ligt. En als u nou eens een leuke avond wil hebben... en u wil genieten van lekkere muziek uit het verleden... want ze hebben een hele hoop repertoire eh, uit de jaren 60, 70... nou, eigenlijk tot nu hoor, maar gewoon eh, ja, allemaal lekkere nummers... dan eh, kunt u in de openlucht genieten... in het André Kuipersplantsoen in Vijfhuizen... Uh, het gaat allemaal beginnen om, even spieken, half acht. Vanaf 19.30 uur lees ik. Uh, en uh, ja, Joop eh, Wijkhuizen volgens mij zingt ook mee. En uh, nou, dat is ook een heel verdienstelijk zanger. En allemaal gezellige nummers. U moet, gewoon, u moet daar gewoon eens heen gaan in Vijfhuizen. Volgende week dinsdag dus, 12 augustus vanaf half acht... kunt u genieten van allemaal heerlijke muziek. En het zou zomaar kunnen dat er een nummer van de Carpenters voorbij kwam. En nou, dan ga ik maar ook een nummertje van de Carpenters draaien.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 En eh, de muziek zal altijd gedraaid worden. Een van de mooiste liedjes, Yesterday, Once More. Eh, en als u nou ook vaak aan gisteren terugdenkt... dan moet u dus eventjes naar vijfhuizen aankomen de dinsdag... om half acht s'avonds, weer of geen weer, hè? gewoon paraplu meest regent. Maakt allemaal niks uit. Ik zei net André Kuipers Plansoen, maar dat moet natuurlijk zijn... het André Kuipers Prieel luisteraars, Prieel. André Kuipers, Prieel in Vijfhuizen. Live muziek, volgende week dinsdag. Prachtige liedjes gezongen door DCG Tichelaar en Joop eh, Wijkhuizen. Daar allemaal in Vijfhuizen, dus eh, onthoud dat. Knoop het in de oren, zou ik willen zeggen. Iedereen moet vandaag of morgen toch zelf eh, zijn lessen trekken. Je moet het allemaal zelf leren. Het wordt normaal door de Corgis gezongen, maar nu door uh, Sharon Cor, een van de dames van de koors. Change your heart. Look maakt ze deel uit van de Chorus. Dit was eh, Karen Core en eh, zij zong het nummer van de Corgis de Corgis beroemd hebben gemaakt. Everybody's gotta learn sometimes. Ik had het net over Desiree Tichelaar en over uh, eh, For Good Times. Want zo heet de groep eigenlijk, For Good Times. En mensen die nou op Facebook verblijven, vanavond, maar ook morgen en overmorgen en de dagen daarna, die moeten maar eens eventjes dat intikken. vier, het getal vier, en dan Good Times. Dan komt u op de, de site van deze muzikale eh, groep. Nou, groep. Het is een duo. En uh, dan kunt u precies zien wat er allemaal aan de hand is. En kunt u ook nog weer eens nalezen... Eh, waar in Vijfhuizen, in het André Kuipers prieel... waar dat allemaal te doen is aankomende dinsdag om half acht... lekkere muziek vanuit het verleden. Op Facebook dus, voor Good Times. Mooie site. En dan kunt u ook ja, kenbaar maken dat u het leuk vindt... en dat u misschien wel komt. Nou, dat zou heel gezellig zijn. We gaan genieten van The Moody Blues met Had to Fall in Love. Een van de mooiste liedjes vind ik zelf van de Moody Blues. En dat was uh, to Fall in Love. Nou, wat heb ik nog meer voor u meegenomen? Oh, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik kan ze niet eens allemaal draaien. Want als ik ze allemaal zou willen draaien, dan zit ik hier vannacht om vier uur nog. Vindt u misschien niet erg? Ik eigenlijk ook niet. Maar ja, ik moet, ik moet vroeg naar mijn bed van mijn moeder. <laughs> Nee, mijn moeder leest helaas niet meer. Dus die kan dat ook niet zeggen tegen me. Eh, dus ik kan lekker stiekem opblijven. <laughs> Ja. nee, ga ik niet doen hoor. Ik ga nog wel eh, heerlijke muziek eh, voor u draaien. Answer Me, My Love wordt bezongen, of gezongen moet ik zeggen, door Joni Mitchell. my love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. Just say that we can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my Joni Mitchell, wat een warme stem heeft die dame ook. En eh, dit is eh, John Denver, ook al niet meer onder ons, verongelukt met een vliegtuig. En daar zingt hij ook nog over, Leaving on a Jet Plane. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door.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 Cause I time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Dat is het toch jammer, luisteraars, dat eh, ja, de heerlijkste zangers en zangeressen ons het eerst ontvallen. Want ook John Denver dus eh, helaas niet meer onder ons. Eh, ik reed van de week trouwens op de A9. Ik denk, wat is het toch stil op de weg. Maar ja, iedereen naar de maan natuurlijk. alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. eyes full of sorrow remember de oorzaak? Iedereen is naar de maan. <laughs> nee hoor. Uh, de A9 was van de week heel rustig toen ik daar reed. Nou, eh, dat, heb ik, eh, dat maak je niet veel mee daar. Het is toch een, een weg die altijd heel erg goed bezet is, mag ik wel zeggen. Wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Oh, oh, oh, oh wat is het moeilijk om te kiezen als je zoveel mooie liedjes... of als je zo uit zoveel mooie liedjes kan kiezen. kom helemaal niet meer uit mijn woorden. begin helemaal te stamelen. Het is niet te geloven. Eyes of Blue van Paul Garrick. Lijkt me ook een hele mooie. Paul Behind uh, Your Eyes. We gaan uh, ook een beetje genieten van een beetje country-achtige muziek. Glen Gamble, die staat daar natuurlijk garant voor. En uh, tegen die tijd dat hij naar Phoenix gaat, of Phoenix, hoe spreek je dat uit? Dan gaan wij gewoon met hem mee. By the time I get to Phoenix... Phoenix, dat is het, ja. be rising... she'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing. the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name, out outlaw. cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. man waar we ook eh, heel weinig meer van horen is José Feliciano. Maar die heeft toch ook van die mooie liedjes gemaakt. Waaronder deze, The Last Thing On My Mind. It's a lesson come. Thing on My Mind. Nou, dat is helemaal niet uh, de laatste gedachte uh, uh, die ik heb vanavond, luisteraars. Want ik heb nog een mooi nummer voor u klaarstaan van Westlife. Ruim speciaal voor Karin Kok. En het nummer heet I Wanna Grow Old With You. Oftewel, met jou wil ik oud worden. Westlife. but your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spent apart love grows stronger, but it hurts so bad. jou wil ik oud worden. I wanna grow old with you. Dat was de groep Best Life. Voor Yvonne Nijssen draai ik een eh, prachtig nummer van de Righteous Brothers. Nou, dat is een nummer wat eh, we niet genoeg kunnen horen. The Unchained Melody, u kent hem allemaal. Righteous Brothers met die Unchained Melody. De mooiste versie van het nummer vind ik zelf. Er zijn wel andere mensen die dat eh, opgenomen hebben hoor, luisteraars. Dan eh, natuurlijk het zoetgevoelige geluid van Art Garfunkel. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few I remember you. You're the one who said, I love you too. I ask me to Garfunkel. Nou, die kun je altijd draaien, want het is altijd heerlijk om naar te luisteren. We gaan eruit met een nummer van Neil Diamond, Play Me. Ik neem afscheid van u. Dank voor het luisteren natuurlijk, luisteraars. En eh, volgende week donderdag ben ik er weer tussen 12... Sorry, tussen 10 en 12. Met een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van het repertoire. Ik in ieder geval wel. En eh, lekker slapen zo, hè. dat rust. Morning and I was nighttime. one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, Come take me. For I've been lonely in need of someone Though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Songs she sang to me, songs she brought to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night.